Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse reddingsteam heeft in Turkije al meerdere slachtoffers onder het puin vandaan gehaald. De teller staat nu op 7. Sinds gistermiddag is het USAR-team aan het werk in de provincie Hatay. We merken op straat eh, heel veel eh, waardering van mensen en alle ruimte om ons werk eh, te doen. En ook dat ze eigenlijk heel veel steun en troost ervaren en dat ook benoemen op het moment ja, dat we daar aan het werk zijn. Nou we blijven hier bezig met het zoeken in het gebied naar, naar slachtoffers. En ook hier vanaf ons basiskamp de afstemming met lokale autoriteiten, met de andere reddingsteams. In Syrië is nog nauwelijks hulp door de burgeroorlog daar. Daar is het moeilijk om het land binnen te komen. In totaal zijn er minstens 8700 doden. Vanmiddag wordt duidelijk hoe de MH17-zaak verder gaat. Een paar maanden geleden kregen drie mannen levenslang... maar het internationale team dat onderzoek doet naar de ramp... is niet gestopt met zoeken naar anderen die er iets mee te maken hebben. Dat zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat zijn dan bijvoorbeeld lager geplaatste verdachten. Lager geplaatst dan de veroordeelde mannen. En dan moet je denken aan de bemanning van de boeklanceerinstallatie. Degene die op de knop hebben gedrukt, die fout hebben gemaakt toen. Niet goed hebben gekeken waar ze direct op afvuurde. Maar ook hoger geplaatste, degenen die in Moskou beslissingen hebben genomen om die raketlanceerinstallatie daar neer te zetten, daar in te zetten in dat conflict. Nabestaanden van MH17-slachtoffers zijn bang dat er te weinig bewijs is om meer mensen voor de rechter te krijgen. De drie die wel zijn veroordeeld gaan trouwens niet de bak in. Ze zitten in Rusland en worden niet uitgeleverd. Basketballegende LeBron James is de nieuwe topscorer aller tijden in de NBA. Een paar uurtjes geleden maakte hij zijn 38.388ste punt. Na de wedstrijd greep hij de microfoon om iedereen te bedanken. Ik thank you guys so much for me be a part of something I've always dreamed about. And um, I would never ever in a million years uh, dreamt this even better than what it is tonight. So fuck man, thank you guys. LeBron James is al 38, maar nog niet klaar. Zijn nieuwe doel is dat hij samen met of tegen Bronny James wil spelen. Dat is zijn zoon van 18. En het weer nog een beetje hetzelfde als gisteren eigenlijk. Fris, maar wel behoorlijk zonnig in het hele land. Het wordt vanmiddag 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen nog een kwartier vertraging. Op de A4 richting Amsterdam is dat tussen knopen De Hoek en knopen De Nieuwe Meer.